Ein Wort soll dir die hellste Kerze in Arme. singen Erleicht mein Herz durch die Strahl klaren Schein durch die Strahl der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, himmlischen Lande bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen you. wenn wir findest die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weise Ziegen Bethlehem und sprach, Siehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Stürzen und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in bleibet da bei mir, ich will halte mich nun für ein Feind bei solchen Glück. ich ganz und gar zu fällen, doch sieht mein Heiland wohnet hier, doch sieht mein Heiland wohnet hier. Ihr mögt euch noch so grimm, nur mich ganz und gar zu fällen, doch sind mein Heiland wohnet hier, doch sind mein mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. dat was het dan. Helemaal. 2 uur en 23 minuten lang. Bachs prachtige Weihnachtsoratorium. Uh, nog even excuus voor de valse start. Maar ja, dat lag aan de elektronica, zal ik maar zeggen. Aan de computer die niet wilde wat ik wilde. <clears throat> maar dat maakt niet uit. We zijn er in ieder geval helemaal doorheen gekomen. Deze prachtige kerstmuziek van Johan Sebastian Bach. En uh, u weet het, het, het, stuk bestond of bestaat uit zes verschillende delen. En die zijn bestemd voor de kerstperiode. En het is voor het eerst ehm, vertoond, in, of ja, ten gehoor gebracht in 1734. Uh, eh, vanaf eh, kerstdag 1734 tot drie koningen 1735. En <clears throat> Het, is een, eh, het, het, stuk bestaat dus uit zes delen. Eigenlijk hoor je voor alle feestdagen in die periode een apart deel te hebben. De, deel 1 voor eerste kerstdag, deel 2 voor tweede kerstdag, deel 3 voor de derde kerstdag. Nou, die hebben we niet geloof ik in Nederland, maar dat toen de tijd misschien nog wel. Deel 4 voor de nieuwjaarszondag, deel 5 voor de zondag na nieuwjaar. En dan deel 6, het laatste deel dus, voor eh, drie koningen. U hoorde de uitvoering van eh, het Amsterdam Barok Orkest. is een wat oudere opname, dat moet ik er wel bij zeggen. Eh, maar dat maakt niet uit, het blijft even mooi. Het is een, eh, het is een uitvoering dus van het Amsterdam Barok Orkest en koor. Onder leiding van, nou, je mag rust zeggen... Nederlands aller, allergrootste op dit, op dit moment zeker. Eh, allergrootste autoriteit op het gebied van de oude muziek, de barokmuziek. Hij heeft zelf gezegd, mijn grens ligt bij het overlijden van Mozart. Daarna eh, doe ik niks meer. En <clears throat> in die periode heeft hij werkelijk van alles gedaan, die Ton Koopman. Eh, heel veel bezig geweest ook met het, met het barokwerk van onder andere Buxtehude. Maar ook natuurlijk Johan Sebastian Bach. Hij heeft zelfs een zeer uh, gedurfd project uh, gemaakt... waarbij hij alle kantaten van Bach, allemaal... en dat zijn er nogal wat... alle kantaten van Bach uh, integraal heeft opgenomen. Dat heeft hij in de jaren negentig gedaan. U kunt dat, als u dat leuk vindt... dan kunt u die terugvinden op Spotify, onder andere. Dat is dan weer heel modern. Want daar staat alles op. Zo ook deze uitvoering van het Weihnachtsoratorium. De mensen die eraan meededen. Nou, dat zijn er natuurlijk ook nogal wat. De altvokalen, dus de alten vocalen, de, de stemmen. Dat was uh, Elisabeth eh, van Magnus. Die deed de solisten, de alt-solo's. Dan de alt-stemmen in het koor. Dat waren Annemieke Kantor, Betty van den Bergen, Bob Bryan, Margaret Iping en William, William Missin. De basvocaal, eh, de, de solo-das was van Klaus Mertens. De koorbasstemmen waren van eh, Donald Bentveldsen en Hans Weijers. Matthijs Mesdag, Mitchell Sandler en René Steur. De cello die werd bespeeld door Jaap der Linde en Jonathan Mensen. De dirigent van het koor, dat was Simon Schouten. Het stuk is natuurlijk geschreven door uh, Johan Sebastian Bach. Dat is natuurlijk duidelijk. En de concertmeesteres van het orkest, dat was Margaret uh, Faultless. De dirigent, uiteraard, ik zei het u al, Ton Koopman. Dat eh, is heel belangrijk. Wie de sopra. Oh nee, het gaat nog even verder hier. De fluiten in het hele verhaal werden gespeeld door eh, Mark Hantai en Wilbert Hazelzet. De Hoorns, uh, eh, François Meran en Sue Drent. De, en ehm, voor de rest, eh, helaas vermeldt het verhaal niet wie de sopranen waren. dat staat er helaas niet bij. Ehm, of toch, even kijken hoor. Want, oh ja, toch wel. Staat er wel in. Ja, wel goed kijken, meneer Jansen. Eh, de sopraan solo, dat was Lisa Larsson. De sopranen uit het koor, dat waren eh, Anne Grim, uh, eh, Caroline Stam, Els Bongers, Francine van der Heijden, Maria Luz Alvarez en Vera Lansink. De tenorvocals, de solo, dat was Christophe Prey Guardian, en de tenorvokalen in het koor, dat waren Gerard Roberts, Henk Gunneman, Jeremy uh, Ovenden, Joost van der Linden en Otto Bouwknecht. Dan de pauken werden bespeeld door Luc Nachtegaal. De trompet, die prachtige hoge trompetjes die je steeds hoort. James eh, Gigi, Jonathan Impet en Stephen Keevy. De viola, oftewel altviool, dat is uh, Jan Schlap, Martin Kelly. Dan de viool zelf, uh, dus, de kleine viool dus. Uh, eh, Fonking Koostra, Mark Cooper, eh, Marshall Marcus, Nicola Clemensen, Peter Lissauer, Sebastian van Vught en Chamke Roelofs. Nou, dan bent u volledig en al op de hoogte van dit mooie eh, muziekstuk van Ton Koopman. Wij gaan er eh, uit. We laten u eh, eventjes een kwartiertje met de non-stop. En dan straks om vijf uur komt Hans Wassenaar natuurlijk met zijn Zandvoort draait door. Dus dat wordt ook weer heel erg gezellig. rest mij u nog even te vertellen dat we aanstaande zondag om zeven uur een uitzending hebben van ZFM Klassiek. Eh, met een beetje ook kerstsfeer daarin. Wat mooie eh, kerst Christmas carols. Eh, door koren gezongen. de lijst is door mij samengesteld. En alleen de presentatie, omdat er iets met de, het systeem hier niet klopt. De presentatie is in handen van Dolly Tempierik. Dus zondag 7 uur dus wederom klassieke muziek. Tijdens uw kerstavond of pre diner. of hoe je het dan ook noemen mag. In ieder geval Zondagavond dus om 7 uur CFM Klassiek. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u eh, ervan genoten heeft van deze prachtige muziek van de heer Bach. En eh, nou ja, de volgende eh, op deze manier uitgezonden toestand zal wel weer <laughs> met de Matthäus Passion worden. Ik denk van wel. In ieder geval bedankt en tot de volgende keer. Fijne feestdagen vooral ook nog, voor zoveel ik u niet meer zie. En een goede jaarwisseling. Dank u wel. his kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. lugar. Diamonds in the snow Sparkle Our hearts were singing It felt like Christmas time Two thousand miles Is very through the snow. I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be crazy. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen